en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. We hebben verspreid naar Gelderland, een provincie met veel pluimveebedrijven. Het virus is waarschijnlijk opgedoken op een boerderij in Wamel, vlakbij Tiel. De 44.000 kippen en kuikens op die boerderij worden gedood. Later vandaag wordt definitief bekend of het gaat om het besmettelijke virus. Als dat zo is, worden drie andere pluimveebedrijven in de directe omgeving ook geruimd. Tot nu toe was de vogelgriep alleen vastgesteld in regio's met weinig pluimveehouders. De vier terroristen die gisteren werden doodgeschoten in Jordanië... waren van plan om meer aanslagen te plegen. Volgens de Jordaanse minister van Binnenlandse Zaken... wilden ze daar de bomgordels voor gebruiken die bij hun lichamen lagen. De terroristen openden gisteren in de stad Karak het vuur op politieagenten. Er vielen tien doden, onder wie een Canadese toerist. De daders vluchtten naar een oud kasteel... waar ze later door de politie werden gedood. IMF-topvrouw Lagarde is door een rechter in Parijs schuldig bevonden aan nalatigheid. Als minister van Economische Zaken had Lagarde in 2008 volgens de rechter beter onderzoek moeten doen naar een betaling van 400 miljoen euro aan zakenman Bernard Tapie, die later niet in de haak bleek te zijn. Hoewel Lagarde schuldig is, legde de rechter haar geen straf op. Urine uit de mannenwc's van de Heineken Music Hall wordt vanaf nu gebruikt voor de productie van kunstmest. De mannenwc's hebben waterloze toiletten, waardoor het fosfaat in de urine kan worden omgezet in struviet, een vruchtbare mestsoort. Bij de vrouwenwc's kan dat niet, omdat die nog gewoon worden doorgespoeld met water. De Russische voetbalbond heeft 14 profclubs, waaronder Ruben Kazan, een transferverbod opgelegd vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen. Meerdere profclubs in Rusland kampen met financiële problemen door de moeilijke economische omstandigheden bij staatsbedrijven en regionale overheden, waarvan ze voor een groot deel afhankelijk zijn. Het weer, het is droog, vannacht ligt de vorst, plaatselijke mistbank. Morgen lost de mist geleidelijk op, daarna veel zon. Alleen in het noorden meer bewolking en het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan 26 files, voornamelijk in de Randstad. Maar toch is het wat minder druk dan eh, normaal op maandagmiddag. Een paar files die er uitspringen: De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoop het Burgerveen en Leidsendam. 14 kilometer, maar de oorzaak van die lange file is weg. Een kapotte vrachtwagen is weer op weg geholpen. Op de A9 ook maar bij Badhoevedorp. 5 kilometer langzaam rijden. En verderop bij het Rotterpolderplein nog eens 2. De A12 Den Haag-Utrecht... Daar staat bij Zevenhuizen 4 kilometer en richting Den Haag op de A12 bij knooppunt Gouwen 8. Dat heeft te maken met een ongeluk eh, op de A20. En op die A20 richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 8 kilometer file. De afrit Moordrecht is voorlopig dicht. Op de A27 Utrecht-Breda bij Noordeloos een kwartier vertraging.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 Met z'n allen wenst jullie allemaal fijne